Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Uitval van treinen, personeelstekorten en snijden in de dienstregeling. De NS heeft vorig jaar niet goed gepresteerd... en krijgt daarom een boete van anderhalf miljoen euro van het kabinet... zegt mijn collega Ewout Kiviet. Het kabinet gaf NS tijdens de coronapandemie veel staatssteun... en die kregen ze ook vorig jaar nog in 2022 met als voorwaarde... dat de dienstregeling minimaal dezelfde omvang moest hebben als het jaar daarvoor. Nou, dat is dus niet gelukt door dat personeelstekort. De NS hoeft het geld trouwens niet over te maken... maar moet het boetebedrag gebruiken om de dienstregeling te verbeteren. In het zuiden van Oekraïne is deze ochtend een grote dam verwoest. Op social media gaan er beelden van rond. Door mijn collega Gimbal Duc. Nou, als je die beelden bekijkt is het wel vrij aannemelijk dat de Russen daarachter zitten. De, de, de, de grootte van het gat in de dam, dat, ja, dat ontstaat niet door beschietingen. Verwacht wordt dat door de overstromingen een groot gebied onder water komt te staan... inclusief een deel van de stad Gerson. Bewoners van het gebied zijn al gevlucht of worden geëvacueerd. In Rotterdam zijn vannacht opnieuw twee explosies geweest, meldt RTV Rijnmond. Eén was bij een huis in het zuiden van de stad. Volgens de politie raakte niemand gewond. De deur van het portiek is wel beschadigd. Er zou eerder ook een explosie in het westen van de stad zijn geweest. Dat was bij een koffieshop. Inmiddels zijn er dit jaar al dik 60 explosies geweest in Rotterdam. Waarschijnlijk hebben die te maken met drugsruzies. En niet alle studenten die tijdens hun opleiding behoefte hebben aan ondersteuning... bijvoorbeeld omdat ze ADHD of autisme hebben, krijgen die ook. Dat zegt de studentenorganisatie ISO. Evert uit Utrecht kan erover meepraten. Hij heeft moeite met concentreren na een auto-ongeluk... en vindt dat er meer aandacht moet komen voor studenten zoals hij. Ik ben best wel een mondige student, maar ik maak me vooral zorgen... om dus ook de studenten op een hogeschool of op een mbo... of studenten die niet dezelfde kansen als ik hebben gekregen... die ook zo'n functiebeperking hebben. Die hebben het natuurlijk nog heel veel moeilijker. Studenten willen bijvoorbeeld colleges opnemen... of extra tijd krijgen bij toetsen. Volgens ISO weten scholen vaak niet wat ze ermee aan moeten. En het weer nog. In het noorden grijs en best fris.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 De weg is wel weer vrij. Aan de zuidkant van Amsterdam de A10, de A10 eh, Zuid richting de A10 West staat voor knooppunt de Nieuwe Meer file. En dat eh, levert je zo'n 10 minuten vertraging op. De N197 Heemskerk richting Beverwijk die is nog steeds dicht tussen Wijk aan Zee en de A22 door een politieonderzoek.